Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Zeker 100.000 inwoners van Burundi zijn het land ontvlucht, meldt de VN. De situatie in Burundi is zeer instabiel. Na een mislukte koepoging zou de president weer terug zijn in het land... maar hij heeft zich nog niet laten zien. Er is aangekondigd dat hij vanmiddag een toespraak houdt. In Burundi is nu ook de leider van de staatsgreep, generaal Niyombare, opgepakt. Drie andere dissidenten-generaals waren al eerder aangehouden. Vanwege de instabiele situatie heeft Nederland besloten de ontwikkelingshulp aan Burundi op te schorten. Nederland spreekt met de internationale coalitie die strijdt tegen islamitische staat over een langere militaire missie in Irak. Volgens minister Hennis van Defensie is de klus zeker nog niet geklaard. Mogelijk wil ze de missie ook uitbreiden naar Syrisch grondgebied, maar het kabinet wil dat niet doen zonder VN-mandaat. Nederlandse en Britse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om cocaïne te detecteren via vingerafdrukken. Ze kunnen zo vaststellen of iemand de drugs alleen heeft aangeraakt of ook heeft gebruikt. menselijk lichaam zet een deel van de cocaïne om in stoffen die bij een vingerafdruk te zien zijn. De stoffen zijn niet te zien bij mensen die de drugs alleen hebben aangeraakt. De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse publieke omroep. De omroepen krijgen minder mogelijkheden en er komt minder ruimte voor creativiteit, waarschuwen ze in een gezamenlijke reactie. Uit een conceptbeleidsplan van de NPO blijkt dat het bestuur de macht van de omroepen flink wil inperken. In een reactie zegt de NPO het jammer te vinden dat de omroepen afstand nemen van de voorgestelde vernieuwing. Het weer vanmiddag vooral in het noorden en midden nog wolkenvelden. Geleidelijk breekt de zon er wel vaker door. In het zuiden is het behoorlijk zonnig. Het is 11 tot 18 graden. Morgen een storing met wolken en wat regen. In de loop van de middag wordt het droog en dan komt er nog wat zon. Het wordt morgen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij Almere Buiten-Oost, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 4 kilometer.